van 12 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Mogelijk zijn er opnieuw Nederlandse jihadstrijders gedood door Amerikaanse luchtaanvallen in Syrië. Een twitteraar schrijft dat er in zijn huis in Syrië drie Nederlandse, vier Britse en vier Syrische broeders zijn omgekomen. In het Twitterbericht staat geen woonplaats. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding onderzoekt de tweet. Eerder deze week twitterde een andere jihadstrijder dat er in de Syrische stad Aleppo ook drie Nederlandse doden zijn gevallen. En dat werd later bevestigd door de coördinator terrorismebestrijding. De uitspraak in de rechtszaak tegen de voormalige Egyptische dictator Mubarak is uitgesteld tot 29 november. De uitspraak stond voor vandaag gepland, maar de rechtbank in Egypte heeft meer tijd nodig om de 160.000 pagina's bewijsmateriaal te lezen. Mubarak staat terecht voor het doodschieten van honderden demonstranten tijdens de volksopstand in 2011. Hij is daarvoor al een keer veroordeeld, maar mocht de zaak opnieuw voor laten komen. Getuigen hebben hun verklaringen aangepast. Critici zijn daarom bang dat Mubarak nu wordt vrijgesproken. Bij een vulkaanuitbarsting in Japan zijn zeker acht mensen gewond geraakt, van wie één ernstig. 200 mensen zitten nog vast in de buurt van de top van de vulkaan Ontake, zo'n 200 kilometer ten westen van Tokio. De verwachting is dat het aantal gewonden nog oploopt. Reddingswerkers zijn onderweg. Ruim drie kilometer rondom de vulkaan is as terechtgekomen. Op tv-beelden was geen lava te zien. Steeds meer particulieren willen gezamenlijk een woningbouwvereniging oprichten. Er zijn nu zo'n 100 initiatieven, zegt kennisinstituut Platform 31... dat een aantal van dit soort projecten begeleidt. De traditionele woningcoöperaties beperken zich steeds meer tot sociale huurwoningen... Mensen die te veel verdienen voor zo'n woning... kunnen met een eigen woningbouwvereniging toch relatief goedkoop blijven huren. Het weer, veel zon vandaag bij een graad of 20 en weinig wind. Morgen begint opnieuw met wat mist. Daarna is het weer zonnig en nog iets warmer dan vandaag. Dit was het RWS. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort van Afrit Bunschoten 5 kilometer. De A15 Gorkum richting Rotterdam voor Sliedrecht 3. A27 van Utrecht naar Breda voor knooppunt Gorkum 2 kilometer, dat komt de wegwerkzaamheden.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 That's the way it's always been my father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. control you, darling, though I barely know you. Hoping you grow tired and start giving in. Spout a holy water, pour it on my only daughter.